spoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fouten van het IVF-laboratorium van het UMC Utrecht... hebben gevolgen voor zeker nog één ander ziekenhuis. In het Sint-Antonius Vruchtbaarheidscentrum in Utrecht en Nieuwegein... zijn de IVF, ICSI en cryobehandelingen stilgelegd. Het centrum is voor die behandeling afhankelijk van het UMC. Gisteren werd bekend dat in Utrecht bij 26 vrouwen mogelijk verkeerde zaadcellen zijn gebruikt. In apparatuur was oud sperma achtergebleven. Sint-Antonius verwacht over een paar dagen weer met behandelingen te kunnen beginnen. Duitse en Russische hackers waarschuwen reizigers om geen foto's van hun vliegticket op sociale media te delen. Voor kwaadwillenden is het heel makkelijk gegevens van de reizigers te bekijken, de vluchten annuleren en geld terug te vragen. Dat kan via de streepjescode op het ticket, als dat op de foto's makkelijk te lezen is. Het verkeer in de grote steden loopt over vijf jaar in de spits helemaal vast als er niets gebeurt. In veel steden zal de file-druk verdubbelen, waarschuwt een kenniscentrum voor verkeer in Trouw. De oorzaken zijn de aantrekkende economie, de lage brandstofprijzen. Niet alleen de Randstad raakt verstopt, maar ook steden als Groningen, Leeuwarden en Eindhoven. Leaserijders willen komend jaar liever een benzineauto dan een hybride. Dat voorspellen de grote leasemaatschappijen. Per 1 januari vervallen de gunstige bijtellingstarieven voor de hybride. Dat zijn auto's die zowel elektrisch als op benzine kunnen rijden. Met name leaserijders kiezen dan waarschijnlijk weer sneller voor auto's alleen op brandstof. Het Russische antidopingagentschap en andere officials hebben voor het eerst toegegeven dat er op grote schaal doping is gebruikt in de topsport. Ontkennen heeft geen zin meer, zei de huidige directeur van het agentschap. Wel ontkent ze dat de overheid erachter zat. De New York Times heeft meerdere officials geïnterviewd die bevestigende verhalen over het manipuleren en laten verdwijnen van dopingmonsters. Tot besluit nog het weer. Hardnekkige mist of laaghangende bewolking. In de mist wordt het maar 2 of 3 graden met wat zon erbij 6 of 7.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 en stuur jullie allemaal fijne dagen en een